Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een groot Nederlands scheepvaartbedrijf vaart voorlopig niet meer via de Rode Zee. Boskalis zegt dat het te gevaarlijk aan het worden is na de westerse aanvallen op Houthi-rebellen in Jemen. De afgelopen weken terroriseerden zij juist westerse schepen, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat die, eh, dat die aanval op die schepen minder gaat worden. Dat de Houthis geraakt gaan worden. Eh, de afgelopen maanden werden er eh, schepen gekaapt, maar ook met raketten aangevallen. Nou, vooral voor dat laatste, daar zijn deze aanvallen op gericht. Er zijn zeker vijf doden gevallen bij de aanvallen van vannacht. Het afgelopen jaar gingen meer bedrijven failliet dan het jaar daarvoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Bijna 3300 bedrijven redden het niet. En dat is ruim de helft meer dan in 2022. Door de coronasteun bleven toen veel bedrijven overeind. Maar dat is nu veranderd, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg. Sinds die coronasteun is stopgezet en ook eh, de steun eh, voor de hoge energieprijzen... ja, nu zie je langzaam het aantal probleemgevallen bij bedrijven langzaam oplopen. Ja, vorig jaar gingen grote winkelketens als BCC en Big Bazaar failliet. En verder moesten vooral bedrijven in de bouw, zakelijke diensten en de horeca ermee stoppen. En een van de bekendste toetsenisten van Nederland is overleden, Nico Brandsen. Hij speelde in The Golden Earring en begeleidde ook artiesten als Ilse de Lange, Marco Borsato en Kane. En bij die laatste band kun je hem misschien wel kennen van dit pianoloopje. begin van No Surrender. Nico Brandsen kreeg een half jaar geleden te horen dat hij een kwaadaardige hersentumor had. Hij werd 63 jaar oud. Heb ik nog het weer voor je vanmiddag. Veel grijs en op sommige plekken ook wat regen en motregen. Maar veel wordt het niet. Het wordt 1 tot 5 graden. En vanavond in het zuiden van Limburg nog kans op wat gladheid.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 Wow, albatros is een mooie vogel hoor. Vrijdag de 12e, we zijn er weer. Ja, en welkom allemaal. En, uh, is lekker met vakantie en die gaan we straks bellen. Die gaan we straks pesten vanaf, eh, vanaf hier. Ja, we gaan hem, eh, we gaan hem starren, hè? Met al zijn, zijn technisch <laughs> CO2 in de, in de vuilnisbak ah. gooien. De vakantiereisjes. Nou, wij compenseren wel voor hem. Wanneer gaan wij op vakantie trouwens? morgen? Nee. Ehm, geen idee. We gaan we naartoe naar Hamburg en dan gaan we de Elba afvaren. Ja, dat wilde jij, hè? Met Peter misschien. Met z'n drieën. Ja. Dus, eh, ik ken de hele Elbe niet. Dus, ik ook niet. Eh, maar ja, de, de naam Fürstenberg moet er vandaan komen. Dus dan gaan we maar... Eh, dan nou, gaan we nu ook de, gaan we al die Duitsers interviewen. kop vandaan dus komt. We nemen die, die, die, die, die, eh, die microfoon even met ZFM erop. Dan doen we helemaal geen draadje eraan. Ja, gewoon nergens in. En dan gaan we iedereen interviewen. Oké. Okay. Nee, geen goed idee. Mm, nou, wat jij wil. Zo, dus, eh, dan gaan we langs de Amstel kijken of we eh, de, familiekop kunnen vinden. Ja, de Amstel. Wat wil je vinden? De familiekop. Wij ah. komen uit Amsterdam. Wij zijn... Ja, ik kom ook 14e generatie uit Amsterdam. 14e generatie. Zegt Frans Smit. Nou ja, dat is... Eh, ik, eh, ik denk dat wij eh, altijd hier gezeten hebben, zo'n beetje. Ja, nou ja, in de buurt. uit Afrika gekomen zijn, maar dat, niemand die daar nog een actieve herinnering aan heeft. Binnen de familie. Het is een gekke wereld. En daarom Mad World van Gerrit Jules. familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere.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 Marcel is natuurlijk hard aan het werk. En ehm, voor de derde uitzending eh, dit nieuwe jaar, op 15 januari... heeft hij de luisteraars weer betrokken bij bij, eh, en konden eh, jullie een request indienen voor 8 januari in het thema Best Metal Song of Discovery of 2023. Wat was voor jullie de beste de, de metal song van 2023? Of de, welke band en song was voor jullie de ontdekking van het jaar? 2023, oké. Ja. In dit thema mocht ik weer veel verzoekjes ontvangen... en heb ik mede daardoor de playlist kunnen samenstellen. Inclusief eigen inbreng. Iedereen bedankt voor jullie input... en ben benieuwd wanneer jullie nieuw, eh, nieuwe nummer voorbij komt... Dan moet je natuurlijk zeker luisteren op maandagavond tussen 9 en 11. En ehm, dan komen de beste en de meeste metal songs weer voorbij. Kijk, nou dan gaan we eh, luisteren maar. De meeste komen sowieso in het eerste uur voorbij, zegt hij. Oké. Dus, nou, allemaal luisteren. Wat een mooie uitzending. Ja, wordt zeker een mooie uitzending. Die band die die uit Hoofddorp hebt, vind ik erg goed. Die Hoofddorp, ja, ja, ja ben de naam even kwijt. Maar die, die vind ik erg goed. Dat ik een, eh, ja, vond ik ook goed. Goede ontdekking van hem. Oké. Okay. Nou. myself away. Ja, dat was dus Radiohead Pyramid Song. En nou uh, spelen we Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. Marcel heeft net ge En uh, die band uit Hoofddorp heet Solar Cycles. Ah, Solar Cycles. Ik eh, vind dat een eh, hele goede ontdekking. Leuke band. En ehm, wat is het toppunt van decadentie? Um, Parijs-Dakar rijden in Saudi-Arabië. Ja, ook dat, ja. <laughs> het is helemaal geen Dakar. <laughs> Nee, daar komen niet. Maar het was spannend op het ogenblik. Maar oké. Okay, okay. Eh, leuke ah. wedstrijd. Ja. Ik heb geen idee. Ik, eh, Allemaal over heuveltjes rijden en, zandduintjes. Ja. Kunnen ze ja. het ook wel doen? Ja. Dan gaan we al die duintjes stuk. Ja. krijgen we weer eh, ecologen die gaan zeuren over grijsduin of zo. Ja, dat zeggen ze ook weer altijd. Ja, of we krijgen overstromingen. Ook oh Nee, ik, ik heb wat anders, wat ook het toppunt van decadentie is. Is, eh, ijs is bevroren water, hè? Dat ben je met me eens? IJs is bevroren water. Oké. Toch menen ze in Dubai dat dit echter uit Groenland moet worden gehaald. Daar zou het water puurder zijn en dus de ijsklontjes lekkerder. Over dus in de whisky. Arctic Ice takelt met een grote <laughs> kraan ijs, ijs op uit de Groenlandse fjorden... <laughs> om er dus ijsblokjes van te maken voor cocktails in Dubai. Volgens het bedrijf gaat het om de puurste ijs op aarde. Het zou geen bubbels bevatten en zelfs minder snel smelten dan gewoon bevroren water. Het gaat om ijs van de gletsjer dat is afgebroken. Permafrost. Ja, zoiets. Nou, nou nee, permafrost is wat anders, bevroren grond. En jij had het erover dat daar bacillen in kunnen zitten, of virussen. die we niet die kennen. Heel oud, ja. Ja, miljoenen jaren oud. En dan oud, drinken die, die eh, Saudis nou? Nou ja, die zijn dan de eerste. <laughs> je moet toch ergens beginnen. Eh, het wordt eh, in het dagelijks leven op Groenland veel gebruikt. Maar het is natuurlijk iets al heel anders om het de halve wereld over te transplanteren. Op social media klinkt ook veel kritiek vanwege de nodeloze impact op het klimaat. Ja. Arctic IJs eh, stelt erg, echter iets goeds te doen. Het ijs is zo helder dat het onzichtbaar is op de zeebodem... Wat het dus lastig maakt voor schepen om er langs te varen. Het zou dus veiliger zijn om het uit het water te halen. Het ijs wordt via Denemarken naar Dubai gebracht... en daarvoor veel te veel geld verkocht als natuurlijk ijs. Maar ja, goed, ze zullen er wel goed voor betalen, denk ik. Daar. Absoluut. Of, stelen ze dat gewoon? Eh, Zegt het verhaal dat niet? Eh, dat, vertelt het verhaal niet. Ah. Maar ze, ze drinken helemaal geen whisky. Mag toch niet van die moslims? Hallo, Dubai is, is commercieel, hè? Ja, nou, dat is toch uh, eh, anti staat, of niet? Eh ja, maar ehm, je, kan, je kan wel alcohol kopen in, in Dubai. Oh. Er komt toch heel veel toeristen en zo? Ja, nou hè. Als dat niet mag, mag het niet. <laughs> Ja, als het geld oplevert, is het voor Dubai... Eh, dan zit er wel een mars in, hoor. Hoe heet die andere stad in, eh, in Saudi-Arabië? Mekka. Mekka. Nee, niet Mekka. Waar ook al die toeristen naartoe gaan. Ja, Mekka. nee. Dat zijn pelgrimstochten. Maar die had alles door elkaar. Oh, nou, dan komen toch een Dat is geen vakantie. Oh, wil jij dan Mekka toe op vakantie? Ik niet naar Mekka. Ah? Er gaan wel een heleboel mensen. En dan tegen de richting inlopen zo. <laughs> ik ben altijd was geweest. <laughs> Nee, ik weet niet welke stad je bedoelt. Dubai en eh, wat heb je nog meer dan? Mombasa? Eh, nee, nee, nee, niet. Eh, hoe heet het ook weer? ik ga het opzoeken. Waarop, waarop wilde tonijn vangen? En, Het is niet in Saoedi-Arabië. Is het dan? Het was in Sudan. Sudan, daar ligt het dan het ligt in Afrika, daar heb je dan gelijk in. Oké, okay, zoek jij het op, ga ik een plaatje draaien. Ja. Nirvana, Come As You Are. makes up. Shake it, shake it, shake it, shake it. <laughs> dus eh, ik heb nog wel een, eh, een, een, berichtje uit de Zandvoortse Courant. Dus dat wil ik even laten voorlezen. En dat houdt in, eh, tussenstand leidt tot ophoging van het streefbedrag. Oké, ja? komt-ie. Moet je even... gaat iets niet goed. Namen namelijk geld inzamelen voor het Zandvoortse reddingstation. Het jubileumjaar van de KNRM is inmiddels in volle gang. De 200 verjaardag van de reddingmaatschappij is op 11 november 2024. Onno Borgelt is al enige tijd in training en had zich vooraf ten doel gesteld om 2250 euro op te halen voor de KNRM. Afgelopen oktober ben ik begonnen met trainingswandelingen voor mijn 25 vierdaagse. In totaal wil ik tenminste 500 kilometer in de vorm van uitgezette wandeltochten lopen en dan natuurlijk ook de vierdaagse zelf. Het aantal donaties heeft zijn verwachtingen inmiddels al overtroffen. Op mijn 77 verjaardag kreeg ik de melding dat er al 97% van mijn initiële streefbedrag is bereikt. Dat is geweldig nieuws. En op dit moment heb ik nog maar 135 van de minimaal 500 kilometer gelopen. Borgelt heeft voor het restant van zijn trainingsschema nog de tijd tot half juli en omdat het reddingstation Zandvoort, met een uitbreiding van het boothuis vanwege de komst van een nieuwe reddingboot, nog voor hele grote kosten staat de komende tijd, ziet hij alle reden om het streefbedrag te verhogen. Ik heb het bedrag aangepast naar 4500 euro. Dat moet lukken. Onno Borgelt wil iedereen die dit leest vragen dit bericht en de bijbehorende QR-code aan familie en bekenden door te sturen zodat ook die olievlek aan deze actie gaat meewerken. Wat zou dat hartverwarmend zijn voor KNRM station Zandvoort. Klik hier om rechtstreeks naar de donatiepagina te gaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Onno Borgelt via info... Het klik hier, dat, eh, dat hoef je niet te laten horen. Dus ik, ik eh, ga even kijken waar je naartoe kan om eh, te steunen. je kan dus, er is in totaal al 2325 euro gedoneerd. Zo, 51% al? Ja, van de 4500. 51 donaties. En je moet echt een QR-code, maar dat staat allemaal in de Zandvoortse courant. Dus- ja, ja, ja. Ze hebben wel nodig, KNRM, hè? Absoluut. Een hele goede organisatie. Ja. ja, Dus nog uh, eh, 303 dagen, 23 uur, 48 minuten en 21 seconden te gaan. 20 seconden? Ja, inmiddels 17. Maar... Oh, <laughs> dat gaat hard. Ja, ja, ja, ja dat gaat hard. Dat, eh, dat gaat inderdaad hard. Dus, nou, dat wou ik eventjes laten weten. Uh... Oké. Okay. Wat was Outcast. Outcast, Outcast, Outcast, denk ik. ja En nu eh, Black Eyed Peas, B. Yeah. Ako'y Listen closely, y'all. ang mga kwento, mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Yeah, every place got a ghetto. And this is my version of it. Check it out. Listen closely, oh, I got a story to tell. A version of my ghetto where life felt for real. Some would call it hell, but to me it was heaven. God gave me the grace, amazing ways of living. How would you feel if you had to catch a meal, build a hut to live in, to eat and chill in? Having to pump the water out of the ground. The way we put it down, utilizing what is around, like land for farming, river for fishing. Everyone helping each other whenever they can. We're making it happen. From nothing to something, that's how we we've been surviving back in my homeland. mga kaibigan at makinig kayo. Listen up, y'all. Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko. Listen closely, y'all. kong ang mga kwento, ang mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Yeah, it's been a while, but I've been back home to my homeland. Check out this what's going on. Man, it feels good to be back at home. And it's been a decade on a journey all alone. I was 14 when I first left Philippines. I've been away half my life and it felt like a dream. To be next to my mom with her home cooked meal, man. I felt complete. My emotions I feel now. Life has changed for me in the US, but back at home, man. Life was a mess, I guess. Sometimes life stresses get you down. Oh, brother, wish I could have helped you out. Lapit mga kaibigan at makinig kayo Listen up y'all Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko Listen closely y'all Nais kong ang mga kwento mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako you to a restaurant that's got glass tables. You can watch yourself while you are eating. Talk Talk is My Life. En eh, daarna Mirror in the Bathroom van, eh, bathroom van eh, English Beat. En nou mijn favoriet natuurlijk, Jimi Hendrix. hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave, who before he was ten played war games in the woods with his Indian friends, and he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior, Indian chief. And The more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. And something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Eventually. young girl whose heart was a frown Cause she was crippled for life and she couldn't speak a sound And she wished and prayed she could stop living So she decided to die She drew a wheelchair to the edge of the shore And to her leg she smiled, you won't hurt me no more But then a sight she never seen made her jump and say Look, a golden winged ship is passing my way And it really didn't have to stop It just kept on going and so castles made of sand slips into the sea.